Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De man die is opgepakt voor de mesaanval in een Duitse supermarkt... is 26 jaar oud en komt uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Bij de aanval in Hamburg zijn zeker zes mensen gewond geraakt. Ze zijn er slecht aan toe. Eén persoon is overleden. De aanvaller kon worden gearresteerd doordat omstanders hem achterna gingen... en bekogelden met stoelen... Of de aanvaller radicaal-islamitische motieven had, zoals Duitse media melden, is nog niet bekend. De raket die Noord-Korea vanmiddag als test heeft gelanceerd was een intercontinentale raket. Volgens deskundigen heeft de raket een hoogte bereikt van zo'n 3700 meter en was zij drie kwartier onderweg. Uiteindelijk belandde hij in zee voor de Japanse kust. De regering van Japan is naar aanleiding van de raketproef in spoedzitting bijeengekomen en zegt dit soort provocaties niet te kunnen accepteren. Drie weken geleden testte Noord-Korea ook al een intercontinentale raket. De paus heeft op Twitter zijn medeleven betuigd met de ouders van de overleden baby Charlie. Het kind stierf vanavond in een hospice aan een zeldzame ziekte. Over de behandeling van het Engelse jongetje en de plek waar hij zou overlijden zijn talloze rechtszaken gevoerd. De zaak leidde internationaal tot veel reuring. Ook de paus bemoeide zich ermee. Charlie bezweek vandaag een week voor zijn eerste verjaardag. De paus zegt voor hem te bidden. Een groep Finse wetenschappers zegt een eiwit ontwikkeld te hebben dat een einde kan maken aan de wereldhonger en geen milieuschade oplevert. Om het eiwitpoeder te maken zijn geen planten of dieren nodig en ook is er geen landbouwgrond voor nodig. Om het eiwit te produceren is nu nog veel tijd nodig. De productie van 1 gram duurt ongeveer twee weken. In de toekomst moet dat veel sneller kunnen. De onderzoekers hebben ook nog wat tijd nodig om op een duurzame manier aan de ingrediënten te komen en om het poeder lekker te maken. Het weer, de bewolking neemt verder toe en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Morgenochtend trekt de regen weg en schijnt soms de zon.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 Je hebt er lang op moeten wachten. Drie weken van liefst en een klein beetje. The one and only DJ Dion Sydney. Resident van Club Smokey. Je kon hem laten zien in The Escape. Maar nu hier. See It Sessions.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 Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I JK in the mix. See you sessions.